het zit ligt vast de jantjes gaan aanvallen. En op een trom werd lang geklapt, voor je overal. Daar komen onze jantjes aan, de jongen van de zee. En alle lieve meisjes staan de wachten op de wind. de houden van zo'n door het land, met hek en kraan in kraan. De meisjes op het vasteland, die honden juistjes graag. Schip ahoy, schip ahoy, daar komen de jantjes, de vrolijke klantjes. Schip ahoy, Ahoy, daar komen de jantjes, dit maakt je mooi. Een blauwe pet, een fris, een zip trek alle meisjes En komt zo'n schip, waarin het zit, dan zingen de spontaan. van tot noordelijk land, het hek en granica. De meisjes op het land die konden jantjes slaan. Schip ahoy, schip ahoy, daar komen de jantjes, de vorige klantjes. Schip ahoy, schip ahoy, daar komen de jantjes. like the